Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval in de buurt van de Oekraïnse stad Kharkov is een gaspijpleiding ontploft. Volgens Oekraïnse media is sprake van opzet van de Russen. Bij Kharkov werden eerder zware beschietingen gemeld. Het Oekraïnse leger meldde eerder dat een aanval van de Russen was afgeslagen... maar het is niet duidelijk of dat klopt. Zo'n 20 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Kiev staat een oliedepot in brand. Die zou het gevolg zijn van een Russisch bombardement. Een aantal Russische banken wordt afgesloten van het internationale betaalsysteem SWIFT vanwege de invasie in Oekraïne. Dat hebben de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk afgesproken. Door de sanctie wordt het voor die banken erg omslachtig om internationale betalingen uit te voeren. Welke Russische banken worden getroffen is nog niet bekend. Een deel van de EU-landen wilde Rusland het liefst helemaal afsluiten van SWIFT... maar onder meer Duitsland was daarop tegen. Ander nieuws, in Dokkum is een appartementencomplex ontruimd vanwege een grote brand in een kringloopwinkel. De brand begon aan het eind van de avond en was rond half drie onder controle. 35 mensen kunnen voorlopig niet terug naar huis en moeten de nacht doorbrengen in een hotel of bij familie. Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand in Dokkum is nog niet bekend. Noord-Korea heeft opnieuw een rakettest uitgevoerd. Volgens het Zuid-Koreaanse leger ging het waarschijnlijk om een ballistische raket. Voor zover bekend is het de eerste keer deze maand dat Noord-Korea een raket test. In januari waren er zeven testen, meer dan in heel vorig jaar. Noord-Korea wil met de lanceringen vermoedelijk druk zetten op het Westen... om de onderhandelingen over de sancties weer op te starten. Economisch gaat het slecht met het land.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 Words are very unnecessary. very unnecessary. They can only do harm. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love, let it ring, ring, ring. Church bells, let ring, ring, ring. Angels, gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk Het is winter zand vol vrije zimmers. Rum drinken, denk het aan de minnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.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 Een week weer keihard werken de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Er is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste is er in de hemel voor iedereen op wie je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog is er in de hemel voor iedereen op hier. Je leeft nog steeds op aarde, te dus drinken bij je hier.